De gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor het Spuiforum. De stad wil maximaal 181 miljoen euro aan het gebouw besteden wordt het nieuwe onderkomen van het Nederlands Danstheater, het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium. Daarvoor moeten wel gebouwen worden gesloopt. De bouw is omstreden. Tegenstanders zijn bang dat Den Haag onaanvaardbare financiële risico's loopt en vinden het miljoenenproject geldverspilling. Vanaf vandaag hoeft een baby die in Duitsland wordt geboren niet meer te worden bestempeld als jongen of meisje. Als het kindje zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft... kan een derde vakje worden aangekruist op de geboorteaangifte. Later kan iemand zelf beslissen om als man of vrouw door het leven te gaan. Duitsland is het eerste Europese land dat dit wettelijk mogelijk maakt. De wetswijziging is bedoeld om de druk op jonge ouders te verkleinen. Het kabinet trekt volgend jaar 20 miljoen euro extra uit voor de filmindustrie. Dat zegt minister Bussemaker van Cultuur... Het geld komt beschikbaar vanwege de begrotingsafspraken die het kabinet met de oppositiepartijen heeft gemaakt. Filmmakers krijgen financieel voordeel als ze hun geld in Nederland uitgeven. Zo moet worden gestimuleerd dat producenten naar het buitenland vertrekken. De politie in Canada heeft bewijs dat de burgemeester van Toronto drugs heeft gebruikt. Beelden daarvan werden eerder dit jaar aan journalisten te koop aangeboden, maar zijn daarna verdwenen. De politie zegt dat computerdeskundigen de gewiste beelden hebben teruggevonden. Daarop zou te zien zijn hoe burgemeester Ford crack Veel politici willen dat hij opstapt, maar Ford weigert dat. Het weer vanaf de kust opnieuw buien. Het koelt af tot een graad of 8. Overdag wisselvallig en 11 tot 14 graden.